Zit van der Linde met het NOS Journaal. Als het aan de Verenigde Staten ligt, worden patenten op coronavaccins tijdelijk vrijgegeven. Andere producenten zouden dan ook vaccins kunnen produceren. De VS was tot vandaag tegenstander van het vrijgeven van patenten. Andere landen vinden dat vrijgeven de beste manier is om het vaccintekort aan te pakken. Nu de VS dat ook vindt, volgen misschien meer landen, schrijft persbureau Bloomberg. Later deze maand vergadert de Wereldhandelsorganisatie over het vrijgeven van patenten. Nederland wil de niet gebruikte coronavaccins van farmaceut Janssen wel van Denemarken overnemen. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid. Denemarken heeft het vaccin geschrapt vanwege de gemelde zeer zeldzame bijwerking van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Als de Denen de vaccins willen afstaan, wordt op Europees niveau geïnventariseerd wie ze wil hebben. Daarna kan na rato een herverdeling worden gemaakt. In het noordwesten van Nigeria zijn 29 scholieren vrijgelaten die begin maart waren ontvoerd. De ontvoerders namen toen een groep van 39 scholieren mee uit een middelbare school. 10 scholieren waren eerder al vrijgelaten. Het is niet duidelijk wie er achter de ontvoering zat. Volgens ouders is er los geld betaald. Chelsea heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De club won vanavond met 2-0 van Real Madrid en dat was ruim voldoende na het gelijkspel in Spanje. De finale wordt daarmee een Engelse aangelegenheid. Gisteren plaatste Manchester City zich ten koste van Paris Saint-Germain. De Champions League finale is op 29 mei in Istanbul. Het weer nog. Vanavond minder buien. De temperatuur zakt naar zo'n 3 graden aan de kust tot 1 in het binnenland.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 Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. Ik pijn, nog langer zonder jou. Maar dan nog moet ik je gaan. Dus je tranen nog. neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tijd is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu?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 something that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. Als je het even niet meer ziet Kom dan hier, kom dan hier bij mij Want ik zal er voor jou zijn Het is al even geleden Dat ik er rust meteen zag En dat je liep in de richting van je hart Maar elke stap is er eentje en je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug die je draagt als het water aan je lippen En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Hij zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt.